Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Premier Schoof is blij met het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Hij noemt het belangrijk dat alle partijen zich eraan zullen houden... zodat burgers aan beide kanten van de grens tussen Israël en Libanon weer veilig naar huis kunnen. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken noemt het tijdelijk staakt het vuren een cruciale stap. Hij bedankt de VS en Frankrijk voor hun werk. Die twee landen speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van het bestand. De coalitiepartijen voelen er niets voor om de bezuinigingen op het onderwijs van tafel te halen, zoals de oppositie wil. In een debat met de Tweede Kamer benadrukte PVV, VVD, BBB en NSC dat ze ervoor gekozen hebben om extra geld uit te geven aan veiligheid, defensie, zorg en een betere koopkracht. En dat daarom de bezuiniging van 2 miljard op onderwijs nodig is. Oppositiepartijen hebben veel kritiek op die plannen. Dat zorgt voor een probleem, want het kabinet heeft in de Eerste, in de eerste Kamer geen meerderheid. Er rijden morgen de hele dag geen treinen tussen Groningen en het oosten van de provincie. Dat heeft te maken met de problemen op het spoor tussen het station van Groningen en het Europa Park. Sinds afgelopen weekend is duidelijk dat dat deel van het spoor is verzakt. Morgen wordt de verzakking hersteld, een klus die zo'n 30 uur gaat duren. Om die reden vallen alle treinen uit richting het oosten van de provincie Groningen en richting Haren. Feyenoord heeft in de Champions League gestund tegen topclub Manchester City. Hoewel de Rotterdammers lange tijd afleken te stevenen op een forse nederlaag in Manchester... vocht Feyenoord zich terug in het laatste kwartier van de wedstrijd. De stand ging van 3-0 naar 3-3 dankzij goals van Moussa, Jiménez en Hansko. Het weer. Vannacht kan in het noordoosten van het land mist ontstaan. In het zuiden trekt wat regen over.